poppetjes in steen en een reuzengrote teen. Een vlinder op een fiets. In een wagentje van drop, en binnen mij. Was toen twaalf uur voorbij.